Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Denemarken is in opperste staat van paraatheid na een aanslag vanmiddag in Kopenhagen. In een cultureel centrum werd een bezoeker doodgeschoten bij een lezing... waarbij ook de omstreden Zweedse cartoonist Lars Vilks aanwezig was. Die bleef ongedeerd. Drie agenten raakten gewond. De politie houdt een klopjacht op de gevluchte schutter. Premier Torning-Smit spreekt van een politiek gemotiveerde aanslag... Cartoonist Vilks wordt al jaren bedreigd door militante moslims vanwege zijn tekeningen over profeet Mohammed. Oekraïne voert de staat van beleg in als de wapenstilstand die vanavond ingaat wordt geschonden. Die moet volgens president Poroshenko gelden in heel Oekraïne, dus niet alleen in de regio's in het oosten waar wordt gevochten. Bij de staat van beleg worden allerlei bevoegdheden overgedragen aan het leger. De wapenstilstand gaat vanavond in om 11 uur Nederlandse tijd Vandaag werd er op meerdere plaatsen in Oost-Oekraïne nog hevig gevochten. De carnavalsfeesten in Ter Apel zijn afgelast vanwege een dodelijk ongeluk. Vanmiddag kwam een vrouw van 33 om het leven toen een auto het publiek inreed bij een optocht. Vijf mensen raakten gewond. De politie in Ter Apel gaat ervan uit dat de 81-jarige bestuurder van de auto onwel is geworden. Schrijver Rob van Essen heeft de Biesheuvelprijs gekregen voor zijn boek Hier wonen ook mensen... De prijs is voor het eerst uitgereikt en is bedoeld voor de beste korte verhalenbundel. De prijs is vernoemd naar schrijver JMA Biesheuvel en bestaat uit bijna 5000 euro aan prijzengeld. In de eredivisie heeft Heracles verrassend gewonnen van Feyenoord. De nummer 16 versloeg de club uit Rotterdam met 2-0. Feyenoord moet nu vrezen voor zijn derde plaats. Vitesse won van Willem II, ook met 2-0. Excelsior FC Groningen eindigde in gelijkspel 1-1.